Maar als een van de rechters er niet meer bij is... kan de zaak alleen verder als het OM en de verdachte dat ook oké vinden. De zoon van PTR, Royce, ziet de bui al hangen. Ja, je denkt dat je het allemaal al doorstaan hebt... en dan moet het toch weer allemaal opnieuw. Ja, daar sta je niet op te wachten. Hoe groot is de kans dat het over moet? Want sommigen willen gewoon verder. Nou ja, de wet is er eigenlijk vrij duidelijk over. Als een van de partijen, de verdediging, eh, ja, hierop tegen is... dan moet het over. En weet u al wie wat wil? Nou ja, ik heb wel vernomen dat een eh, van de advocaten hier bezwaar tegen heeft. En als die die volhoudt erin, dan moet het over. Ja, daar ziet het wel naar uit, ja. Begin november weten we of de zaak inderdaad over moet. Mensen met astma of andere luchtwegaandoeningen kunnen in Limburg en Brabant het beste even binnen blijven. Het RIVM zegt dat in die twee provincies de komende uren smog kan ontstaan en dat de luchtkwaliteit dan zo slecht is dat je er last van krijgt. Ook kinderen en ouderen kunnen daar gevoeliger voor zijn. Acht mensen hebben een boete gekregen voor het filmen van een groot ongeluk op de A73. Het ongeluk gebeurde gisteren. Drie auto's knalden op elkaar en zeven mensen raakten gewond. Automobilisten reden met hun telefoon in de hand voorbij. En dat is volgens de politie hartstikke gevaarlijk en ook nog eens respectloos. En ook vandaag is het weer warm en dus is het verleidelijk om lekker ergens te gaan plonsen of een ijsje te kopen. Maar in Emmen denken ze daar anders over. In het centrum is namelijk een ijsbaan neergezet. Niet met echt ijs, maar met kunststofplaten. Deze verslaggever van RTV Drenthe deed ook haar schaatsen onder en sprak met de organisatie. Is het nou een beetje eh, ecologisch verantwoord, zo'n ijsbaan in augustus? Jazeker, want dit is een, uh, een kunstijsbaan. we hebben geen stroom nodig, we hebben geen andere brandstof nodig. En hoe schaatst dit nou? Ja, wel goed. Ja. Niet heel glad, zeg maar. Je kan er niet heel goed op schaatsen, maar het is wel leuk. Want wie kan er nou zeggen dat hij in augustus heeft geschaatst? Ik, hè? Ja, ja, heerlijk weertje om te schaatsen. 29 tot 35 graden is het vanmiddag al koelt het in de loop van de middag mogelijk wel wat af. Morgen totaal ander weer. Veel wolken, kans op wat buien met onweer en een stukje kouer. Een graad of 24. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De wegwerkzaamheden op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen bij knooppunt IJmuiden zorgen momenteel voor een korte file van ongeveer 5 minuten.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 Oh, power and religion are holding hands against no reason. Soon the politicians will be touching little boys with Pope's permission. I never thought I'd cry from seeing people die for their own conviction. I know it's all been said before, but still you don't seem to stop the boy need all the things sent from above. I need chocolate cake and lemon pie. I need all the things that make you smile. I want rain and I want sunshine. I want all the things sent from the sky that put a smile upon your face and make this world a better place.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 Oh. tear falling from your eye. als jij zonder jou geen man nodig in mijn leven. Jij was alles voor mij. Ik ben klaar met al die streken. Ik laat je los, ik laat je gaan. Ik voel me vrij, kan weer bewegen. Ik laat je los, ik laat je gaan. Vrij kan weer bewegen. Dus het is beter dat ik ga. Nu ik weet waar ik sta. Het is beter dat ik ga. We passen niet meer bij elkaar. Het is beter dat ik ga.